uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse regio Gerson is een grote dam verwoest. Grote hoeveelheden water stromen van de ene kant van de dam naar de andere, zo is te zien op beelden. Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad Gerson onder water komen te staan. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de kerncentrale in Zaporizhia. Het reservoir achter de dam wordt namelijk onder meer gebruikt voor koelwater voor de kerncentrale. Onduidelijk is hoe de verwoesting is veroorzaakt en wie erachter zit. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Sinds de invoering van de privacywet ziet de toezichthouder een stabilisering in het aantal meldingen van datalekken. Maar tegelijkertijd neemt de ernst van de meldingen toe. Bij drie grote zaken in de zorgsector lekten samen al 900.000 medische gegevens van patiënten of cliënten uit. De toezichthouder zegt dat mensen er bewust van moeten zijn aan wie ze hun data geven. Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Zijn advocaat meldt dat hij van gedachten is veranderd na een bezoek van de Nederlandse ambassade in Peru. Van der Sloot zit daar in de gevangenis vanwege de moord op Stephanie Flores. Aanklagers in de Verenigde Staten willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Brazilië heeft een plan gemaakt om de illegale ontbossing in het Amazonegebied te stoppen. President Lula da Silva wil satellieten gebruiken om het kappen van bomen tegen te gaan. Ook komt er meer controle op betalingen voor bijvoorbeeld de aanschaf van kettingzagen en graafmachines. Het tegengaan van ontbossing in Brazilië is een van de speerpunten van de regering van Lula. Hij wil dat er in 2030 niet meer illegaal gekapt wordt in het Amazonegebied. Het weer op de meeste plekken helder, behalve in het noordwesten. De temperatuur ligt rond 10 graden. De ochtend begint zonnig. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noorden en westen...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 Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad onder water komen te staan. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren. Volgens de autoriteit persoonsgegevens is het aantal meldingen van datalekken stabiel... maar neemt de ernst van de meldingen toe... Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Van der Sloot zit nu vast in Peru vanwege de moord op Stephanie Flores. Aanklagers in de VS willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway.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 <laughs> mm. Holding confidence that will never, never fail. Hearing angel voices singing love prevail. Ooh, darling. Ooh, hey, come closer to me. And me ball out. When me sing, I come. Tease me, tease me, tease me, tease me, baby.